FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. Veiligheidsdiensten doen onderzoek naar de man achter de mislukte aanslag op het passagiersvliegtuig van Northwest Delta. Gisteravond probeerde de Nigeriaan een explosie te veroorzaken aan boord van het toestel dat van Amsterdam op weg was naar Detroit. Hij zou aan een universiteit in Londen werktuigbouw studeren. De Britse politie is bezig met naspeuringen naar de Nigeriaan. Mensen uit zijn omgeving zijn ondervraagd en zijn woning is doorzocht. Ook Nigeria start een onderzoek. In Nederland probeert de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding vast te stellen wat er precies is gebeurd. Zo moet duidelijk worden hoe de man met explosief materiaal door de beveiligheidscontrole op Schiphol kon komen. Het incident aan boord van de vlucht van Northwest Delta is wereldwijd aanleiding voor aangescherpte veiligheidsmaatregelen op vluchten naar de Verenigde Staten. De oproerpolitie in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft in de lucht geschoten om aanhangers van de oppositie te verdrijven. Dat melden ooggetuigen. De oppositie was de straat opgegaan om opnieuw te demonstreren tegen de regering van president Ahmadinejad. De spanningen zijn de afgelopen week opgelopen na de dood van de dissidente geestelijke Ayatollah Montazeri. Na zijn begrafenis in de stad Kom braken er rellen uit en ook in andere steden in Iran kwamen tot botsingen. De Iraanse politie noemt de betogingen onaanvaardbaar en dreigt ze met harde hand de kop in te drukken. De Iraanse oppositie voert al maanden campagne tegen president Ahmadinejad. Ze zegt dat hij zijn herverkiezing te danken heeft aan fraude. Stemgerechtigden in Afghanistan kunnen mei volgend jaar een nieuw parlement kiezen. Dat heeft de kiescommissie bekendgemaakt na overleg met president Karzai en de twee belangrijkste vertegenwoordigers van het parlement. De presidentsverkiezingen afgelopen augustus liepen uit op grootschalige fraude en geweldsincidenten. Uiteindelijk werd Karzai uitgeroepen tot winnaar. Het weer, geregeld zon, maar in het noordwesten en noorden ook af en toe regen.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 het gebeurde meteen weer. Hè? Dankjewel Mo. Dat was hem, de Boogie Nights eh, op CFM. Even na tweeën, welkom bij Sanford op zaterdag. En we hebben niet genoten van de muziekboulevard. <laughs> Bij deze dan. <laughs> Maurice Mulder, dankjewel voor de eerste twee uur van de zaterdagmiddag. En we zitten toch nog een beetje in de kerststemming, want het is tweede kerstdag. Goedemiddag Daan. Is het zo Rob? Ja, jij gaat vanavond toch eh, nog eten bij je ouders en zo. Oh ja, dus, oh ja, eh, daar heb je gelijk in. Het wordt wel gezellig denk ik vanavond. De kerstweer houden we er gewoon ook vanmiddag tussen 2 en 5 nog lekker in. Wat gaan we doen eh, Rob vandaag? Nou, we gaan onder meer bellen met Spanje. Spanje? Ja. Sinterklaas? Nee, niet, uh, nee geen Sinterklaas. Nou, jij zegt Spanje. Albert-Jan Vos, eh, die zit daar, eh, de collega van de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. Maar... Eens even kijken hoe hij het daar beleefd heeft, hè, kerst. Hoe, hoe, was het weer daar, Rob? Jij hebt heel even gesproken daar. Hè? Het regent daar. <laughs> ja. Nou, hier is het droog. En hij heeft geen sneeuwvlog gezien trouwens de afgelopen dagen. Nou, nou dat was hier wel anders. Maar we horen straks denk ik van hem, hè? Uiteraard, we gaan hem gewoon straks even bellen. Gaan we nog voetballen vandaag? Vandaag is er geen voetbal, want een aantal weken wordt er niet gevoetbald. Een soortement van eh, winterstop, hè? Potverdorie. Ja, ze moeten ook een beetje tot rust komen natuurlijk. Ja, Al die zware dagen, zwaar getafeld. Ja. dan moet je even bijkomen voordat je gaat voetballen. Nou, we gaan het even over oud en nieuw hebben, denk ik. Straks, denk ik. Uiteraard. Wat we gaan doen eh, met oud en nieuw. Aankomende donderdag. Ja. En wat we morgen gaan doen. Ja, dan gaan we ook... Uh... Eurohit 2009. Daarover allemaal in eh, dit programma nog veel meer. Gewoon blijf luisteren naar CFM. Met nu de single van Westlife. Hier is Uptown Girl. radio. Met ZFM. Fijne, fijne kerstdagen. Liedjes van vroeger, ze nemen je mee. Als zwart-witte foto's van zomers aan zee. Vaak weet je precies nog waar je was en wat je deed feest bijvoorbeeld Of de brommer die je reed De zon gooien je de beste muziek bij ons. Joy Voice die maakte daar een plaatje over. Je hoorde geen dag zonder muziek. Inmiddels 14 eh, minuten over 2 eh, geworden. Zitten nog zwaar in de kerststemming, want eh, Daan Lefferts die, gaat vanavond met de hele familie lekker eten. Ja, weet je wat? En voor mij zit het er inmiddels op, de kerst. Weet, je wat? En ik ga me voorbereiden op Euro 2009 samen met onder meer collega Andor. Andor, goedemiddag. Hey Rob, jongen. Hey, hallo, hoe gaat ie nou? Ja, ik zit hier gezellig bij jou. Nou, helemaal goed. Nou. Ja, en morgen mag jij eh, van 10 tot 12 eh, de aftrap geven voor Euro 2009. Ja, je hebt eh, volgens mij net de lijstje weer even weggepakt, geloof ik. Oh, wil je hem hebben? nee, waar heb ik nee, oh ja, hier heb ik hem. Kijk, oh, je hebt hem daar. Alsjeblieft. Tja, nou, inderdaad. Nou, noem ze maar op. Nou, Nummer 100 tot en met uh, eh, 5. <laughs> nou, we beginnen met Holland Milo met eh, You Don't Know. Nou, je weet inderdaad niet wat, eh, wat de dag gaat brengen gewoon. Nee, precies. Nou. nou ah, ah, maar jongens, jullie doen het nou al een paar jaar. Ik, hoe, hoe, hoe, ervaar je dat? Ander, ander weet ik het wel, maar... Hoe ervaar je Eurowit van het afgelopen jaar? Laat ik zo zeggen, dit, dit keer is het wat anders dan de vorige ja, oké. ja, oké. Dus maar... dit keer kan ik eindelijk eens een keertje rustig achterover gaan zitten en kijken wat, allemaal doet. Dat geeft wel telkens een spanning, vind ik, of niet? Om Eurowit eh, klaar te maken allemaal Voor, eh, ja, maar die, die spanning heb ik nu niet. Nee, dat weet ik. Oké. Maar hoe, hoe, hoe is het nou om dan eh, nu los, los ervan dat je niet meer de eh, Eurohit helemaal klaarmaakt. Maar hoe, hoe is het nou om... Ik eh, vind het wel leuk om te doen. Anders, had ik niet ja gezegd. We zijn blij dat je weer terug bent, Andor. Het kost Sjors heel veel geld, dat weet hij. Ja, oké. <laughs> Biertje erbij en zo, dat eh, komt helemaal goed. Morgen wordt het gewoon een groot feest op de radio van 10 tot 6 uur. En dan gaan we de Eurohit 2009 presenteren. Jij hebt hem jarenlang samengesteld, de Euro Breakdown en vandaar ook uh, Eurohits. Ben je daar nou veel tijd aan kwijt, zo'n lijst eh, samenstellen? Ja, eigenlijk wel. Ja, hè? je moet het eigenlijk gewoon het hele jaar bijhouden. En dan, eh, dan aan het einde tel je alles bij elkaar op. Kijk. Maar in het begin heb ik dat niet gedaan. En dan was het echt in december stress hoor. Oh jee. Dan was echt alle, alle, alle lijsten bij elkaar gaan optellen. Maar dat heb ik eh, toen op een gegeven moment afgezworen. En ja, dat is gewoon elke, elke, elke week bijhouden. En eerst begonnen we met singles. En toen kreeg je cd'tjes. En dan wordt het, we, hebben, nooit een single... Oh. Dan wordt het allemaal steeds... meer. Nou jawel, hebben we wel gehad. Ja, oké. Ja Jawel. <laughs> dus nou, helemaal goed toch? Ja, dat was in die hoesentijd, weet je wel? Die de hoesentijd, ja. De plastic hoesen. Maar toen ik wegging, eh, toen eh, heeft Sjors dat gelijk eh, in, in de vuilnisbak gegooid. Oké. maar ik, vond het wel mooi altijd, die, die, die, dat rek en dan al die cd'tjes erin. En dan kon je alles zelfs zien. Eh, ik vond, het een mooi gezicht altijd. Stik het erop. Uh, eh, Eurohits nummer uh, <laughs> ja. 100 bijvoorbeeld. Helemaal goed. Nou, morgen gaan we het gewoon in nieuwe stijl doen. Ja, gezellig. Wat, wat, welke, welke uur heb jij eigenlijk? Ik heb het derde gedeelte. Het derde gedeelte. Ja. En wie dus doen nog meer mee 50 tot en met 26. Wie zit er na mij? na jou zit Jaap, Koper. Jaap Koper zelf? Jaap Koper, jawel. Het mag wat kosten, hè, die feest. Het wordt een feest. Jaap Koper en Jos Verdam natuurlijk, eh, de man die de Euro Breakdown presenteert, mag de laatste twee uur gaan doen. Nou, ik ben benieuwd. De 25 beste ik ben benieuwd wie goed gedaan, Ik ben benieuwd wie er op één gaat komen. Oké, nou, het is koud hier, zullen we maar zeggen. Meer, meer, zeggen we er niet over. Het is live in, eh, in, in, in kleur. Het lijkt wel Winter Wonderland, zo koud is het. sight. Oh, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird here to stay. Is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland.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 I plaatje dit, uh, Daan. Zo de zaterdagmiddag. Heerlijk. Helemaal goed. Destiny's Child, een hit van alweer een aantal jaren geleden. Ja. worden de Independent Women. Ja. Ja, nou ja, voor, de, eh, voor uh, morgen Eurohit zijn we al helemaal klaar. Straks gaan we het nog even hebben over de uitzending van CFM. Het wordt gezellig denk ik hoor. Het wordt helemaal gezellig, het wordt helemaal goed. En we gaan even, even twee uur bellen met Albert-Jan Vos vanuit Spanje. Vanuit Spanje. Ja. Hey, maar, eh, verbinding met Sinterklaas, hè, zoals jij zei. Ja, verbinding met Sinterklaas, denk ik. Ik weet het niet. Maar ja. ja kijken, kijken hoe Albert-Jan de kerststemming... Eh, ja, hoe ze eh, dat daar beleven in Spanje. Want dan ik... is weer toch heel anders. Hè? Daar, daar ben ik dan heb je bijvoorbeeld geen sneeuw, Roy. En nee, daar kennen ze, en ze hebben maar één kerstdag. Ja. hij heeft geen kerst meer. Wij, wij eigenlijk ook een beetje, hè? Ja. Nou, we, hebben we, we, hadden het net over. heb jij een leuke kerst gehad of niet? ja, natuurlijk. Ja? gezellig, nog steeds. Werken zeker? Nee, niet werken. Wat klets jij nou weer? Ik eh, ben lekker... Nou ja, geen ruzie maken nou, eh, hè. Geen ruzie eh, maken op de radio. Het is kerst, het is kerst. Het is kerst, het is kerst. Vrolijk kerstfeest in ieder geval, ja, iedereen. die luistert. Ja, Maak er nog een gezellige tweede kerstdag van. En CFM zorgt daarvoor. Ja, met Want zo dadelijk, ja, zo dadelijk naar dit programma hebben ze weer, hebben we hem weer, maar wel weer heel erg lekker, de Winterse 50. Is eh, oh, Lekkere kerstmuziek en eh, lekkere oud en nieuw muziek. Hè? Bijvoorbeeld een Happy New Year zou ook vast en zeker wel langskomen. Tuurlijk, altijd toch? Gewoon reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Zandvoort. Lokale omroep voor Zandvoort en de regio. Nou. Ja, en ik wilde het, oh ja, met jou wilde ik het nog even hebben over het eh, sneeuwruimen en zo. Afgelopen dagen hebben we natuurlijk enorm veel sneeuw gehad. Heel hoop ellende en eh, wateroverlast. Doordat, eh, ja, dat sneeuw, dat gaat in één keer smelten natuurlijk. En dan moet het water erger zijn. Rob, daar wil ik het nu niet over hebben. Nee, dat doen we wel over twee platen. <laughs> Gaan we eerst nog even een plaat draaien van, maak je niet druk, Dan Don't worry, be, happy. Dan kan ik het bij je op voorbereiden. Dat bedoel ik. Hier is Bobby McFerrin en Don't worry, be, be happy.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 Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Worry, be happy. we zouden twee platen draaien, op. Zullen, we hem even, even zeggen tegen Daan, hè? Don't worry, be happy. Want eh, jij, jij, jij, hebt wel wat last gehad van, eh, van de sneeuw, hè? Zo eh, bij Sunparks. Het zonnetje scheen even niet bij Sunparks. Maar nee. het sneeuwde daar wel. Het sneeuwde wel, ja. <laughs> Potverdorie. Nee, maar... Nee, maar eh, ik ben, ik ben, jullie weten daar, eh, nu al dat ik bij de GroenLinks werk. Mensen. En eh, als GroenLinks medewerker, dan moet je het vrijmaken van de paden van, van de hoofdwegen van Sunparks. Ja, dat het geen, geen ijsbaan is. Geen ijsbaan is. Zo'n soort, soort Gasthuisplein ijsbaan, weet je wel. Ja, zo, zo was het maandag, zo was het maandag. Zo was het maandag, oké. En ja, er moesten wat dingen geregeld worden. Maar ja, zo ben ik de hele week bezig geweest. Alleen maar aan het strooien. Ja, en toen ging het in één keer dooien, dooien, dooien. Na het strooien kwam het dooien, zullen we zeggen. Ja, en, eh, ja dan krijg je op een gegeven moment eh, wateroverlast natuurlijk. Hè? Snel moet ergens, eh, dat ligt allemaal op die huisjes, moet, moet ergens heen. Ja. En het gaat precies ergens heen waar je het niet heen wil hebben. Nee, binnen de huisjes. Binnen de huisjes. Ja, maar dat is ook niet leuk hoor. Nee, dus en jullie ondernemen dan meteen actie daarop? Ja, ja. En dan ja, en eh, eh, eh, dan werden dus een paar gasten een beetje boos dat we niet 1, 2, 3 bij alle mensen konden zijn, weet je oh, oh, oh, je, Moet wel je moet wel netjes zijn tegen de mensen. En ja, ik was gisteren om 6 uur, half 7 klaar pas vanaf 8 uur. Maar nou ja, ja. Sunparks is in ieder geval enorm belangrijk voor uh, Sanford. Er komen een hele hoop toeristen door Sunparks hier naar Sanford toe. En dat, dat zien we natuurlijk heel erg graag. Het wordt steeds drukker ook. Steeds drukker en dat is belangrijk. En leuker, hè? Voorheen Centerparks, tegenwoordig Sunparks. Maar nog steeds een heel mooi park. Ja. En eh, ja, het is gewoon... Wordt, eh, het wordt steeds mooier, op eigenlijk, wil ik zeggen. Ja, maar eh, nou, hoor ik weer dat jullie dicht gaan. Ja, Vertel daar eens wat over. Voor anderhalve week gaan we dicht. En dan gaan we een beetje opknapbeurt uh, geven weer. Dan gaan we weer heel, achter de bungalows snoeien. Voor de bungalows gaan we wat doen. binnen de bungalows gaan we wat doen. We krijgen een paar huisjes krijgen een paar saunas erbij. En nog heel veel meer dingen. Eh, ik, ik, kan ze niet allemaal opnoemen, want ik weet het echt niet allemaal. Maar eh, we zijn bezig met schildering, eh, weer schilderwerk in de huisjes. alles weer mooi maken. Alles weer mooi maken voor, voor het hele gebeuren dat het weer open gaat. Moet ook gebeuren dan. Ja, ja. Dan kan, en, je, ja. Dan kan, je, kan je wel als open zijn, maar dan kan je niet echt alles, alles tegelijk doen, weet je wel. En dan lopen er soms soms gasten in de weg. Nou, dan gaan we, zijn we nu, eh, elk, jaar gaan we, elk jaar gaan we een paar weken dicht. Maar er zijn Zandvoorters die gebruik maken van het zwembad en van de supermarkt. Kan dat ook eh, gedurende die periode helemaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En welke periode spreken we dan over? Vanaf 4 januari. 4 januari tot eh, dan een anderhalve week. Oké. Nou mensen, u zijt gewaarschuwd, dus eh, er kan even niet gezwommen worden en ook geen boodschappen gedaan worden daar. Eh, nee, dat is ook allemaal dicht. Bij Sunparks. Maar daarna zijn ze natuurlijk weer helemaal klaar voor, eh, voor jullie om jullie te ontvangen al daar. Natuurlijk, altijd. Dan dank je wel. We gaan weer wat muziek draaien zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Tweede kerstdag, zo dadelijk gaan we er weer een kerstplaat insmijten. Maar eerst deze van Sean Christopher. Hier is Make My Love.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 Zo is het maar net. Dus blijf luisteren naar CFM, ook op deze tweede kerstdag zijn we er weer helemaal live bij. Helemaal klaar voor de kerst en klaar voor eh, uiteraard weer eh, lekker kerstdiner... wat diverse mensen vanavond weer gaan, eh, gaan eten. Ja, dat gaat heel gezellig worden. Nou, nou, nou mocht nou, het nou. zo zijn dat jij nog een eh, kerstgroet kwijt wil op de Zalvoortse radio... Mag kan, jij, kan jij even bellen naar de studio. Krijg je Daan persoonlijk aan de telefoon. Telefoonnummer Daan daarvoor is... 023 57 31969. 023 57 31969. Bel jouw kerstgroet door en als je het leuk vindt... Wij willen vertellen op de radio, maar je mag zelf ook even op de radio komen. Daar hebben we helemaal geen probleem mee. Ja, Voor de rest, eh, wat betreft voetbal en dergelijke, is het een beetje komkommertijd, hè, zoals ze dat noemen. Helaas wel, ja. hoor. Dus eh, we gaan er gewoon een gezellige uitzending tot aan uh, eh, 5 uur van maken. Zalvoort op zaterdag. Vandaag geheel in het teken van jullie als luisteraar. Dus doe mee aan dit programma en meld je. En bel. En bel. Gewoon bellen. Bella, Bella, Bella! En horen wij zelf al wat voor kerstgoed iedereen wil eh, maar doen op de radio? Dat bedoel ik. 5731969. Dat is het telefoonnummer daarvoor. Ja. Nou, eh, we hebben onder meer een kerstgroet eh, binnengekregen van Ronde Wit Winter. Eens even kijken wat hij allemaal te vertellen heeft. Ik wil graag iedereen een ontzettende fijne kerst toewensen. En een prachtig nieuwjaar. En laten we er met z'n allen iets van maken. En vooral niet vergeten, dat we moeten ons inzetten voor het milieu. Dus denk daar alsjeblieft aan. Dan kan de, top misschien mislukt zijn in Kopenhagen, maar op kleine schaal en vooral hier in Zandvoort kunnen we er tenminste wat aan doen. Met z'n allen. Ronde Witwinter. Dankjewel Ron. We're flying high, we're flying right up to the sky. We fly so high, we're flying right dat heb je dan zo, hè? Tijdens die eh, kerstperiode allemaal wel heel erg leuk, hè? je kerstavond en uh, eerste kerstdag en dan komt die tweede kerstdag eraan. Oh en dan denk je van, ze bestoken mij nog steeds op de radio met al die kerstplaten. Hou daar nou een keertje mee op. Nou, ah, wat wij nou gewoon vandaag doen, Dan, hmm? is gewoon, we draaien zowel echte kerstplaten als... Eh, platen dat je denkt, nou is dat nou een kerstplaat? Nee, dat is geen kerstplaat, maar wel een lekkere plaat van een aantal jaren geleden hoorde je bijvoorbeeld de Captain Hollywood Project. En Rob Flying High, ja? Weet je waar ik het nu wel over heb, deze keer? Nou? Over Oudjaarsavond. Oudjaarsavond. Ja, zullen we dat zo dadelijk even doen? Nou, vooruit, oké. Houden we de spanning er even in. Oké. Want we hadden het over kerst, weet je wel? Ja, oké. En we zouden toch nog een kerstplaat gaan draaien. En nog een kerstgroet. Nou, bij deze, ja, heel erg eh, lekker. Diverse kerstgroeten komen straks langs. Maar eerst ga je luisteren naar Bianca Ryan. Gezellig. jammer dat het morgen weer helemaal afgelopen is. Ja, Over en sluiten dan weer. We Moeten weer een jaar wachten voordat we dit soort muziek kunnen draaien. Vandaar dat we dat tot aan 5 eh, uur nog zeker wel een aantal keren gaan doen. Ja, natuurlijk. Lekker. Bianca Ryan was dat eh, in dit geval. En eh, ja, binnenkort komt hij er weer aan. Uiteraard op Nieuwjaarsdag. De Nieuwjaarsduik 2010. Ja, en het gaat weer gezellig worden. Dat horen we vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Van Ben Sonneveld. Een van de organisatoren van de Nieuwjaarsduik. En Michael, en, Michael Kras toch ook? Ja, Michael Kras uiteraard ook. Een van de kloppende, kloppende harten achter eh, de, organisatie. <laughs> Hoe moet je dat zeggen dan? Ja, dat ja. Mm. ja. Zoiets dan nou maar. Zullen we doen. Ja. En eh, ja, Giga Live. Verleden jaar heeft ze opgetreden in eh, de grote feesttent die daar stond. We vorig van Ben dat de tent ietsje kleiner wordt vanwege de sponsoring van Unox. Ja. Die hebben er gewoon 50% vooraf gehaald. Een beetje jammer weer, hè? Ja, 50% minder erwtensoep in je soep, hè? Zo, eh, misschien hebben, zijn ze daar ook op aan het bezuinigen. Je weet het maar nooit. Je weet het nooit, hè? Nee, ze zijn flink aan het bezuinigen daar. En dat betekent dat de tent eh, ietsje kleiner geworden is, maar wel heel erg gezellig. En Giga Live, verleden jaar traden ze op. En dit jaar gaan ze weer optreden. En wie weet, misschien doet ze dit nummer ook wel. Hier is Laat Me Los, Giga Live. Giga Live, laat me los. Giga Live, laat me los. <laughs> Doet hij het niet meer? Nee. Nee, um, hmm, dat is vreemd. Nee, ja, Hij is helemaal weg gewoon. Wacht, we gaan, we pak je even een ander plaatje en dan gaan we even opzoeken. <laughs> Waarom doet hij het nou niet meer? Kom op, hé. Nou ja, ja, ik heb geen andere plaat klaarstaan daar. Eh, eh, praat, je, even door dan. Even niet op gerekend. Ja, Giga Live is even, even voetzie, maar eh, volgens mij moet het zo dadelijk wel weer komen. In ieder geval, uh, <laughs> in ieder geval treden ze op eh, tijdens de nieuwjaarsduik. Hij doet helemaal niks meer, hè, gewoon. Nee, raar. Hij doet helemaal niks meer. De speler is stuk bij deze. Hij is afgeschreven. Doet helemaal niks meer. Ehm, even kijken. Bam, bam, bam, pam, pam <laughs> nadenken. Nou ja, we gaan gewoon eh, deze plaat draaien dan van Rick Ashley. Hier is Whenever You Need Somebody. zo anders? Heb jij dat zeker Dan. Het gaat weer groot feest worden zo op nieuwjaarsdag eh, hier in Zandvoort. De nieuwjaarsduik 2010 met onder meer optreden van Giga Live. En laat me los en laat me leven. Wat kan die meid zingen, zo, zo En niet alleen dit nummer gaat ze doen, ook nog vele andere tracks. Dus reden genoeg om even bij eh, Take 5 eh, langs te gaan natuurlijk op nieuwjaarsdag. Gezellige invulling van jouw nieuwjaarsdag. Dit was het eerste uur zeker, hè Rob? Ja, het zit er alweer op. Zo dadelijk zijn we weer terug. Nog twee uur lang uiteraard met heel veel kerstmuziek, gezelligheid, de kerstgroeten en nog veel meer. Ja, tot straks. Gewoon reden genoeg om te blijven luisteren, dachten wij zo. En Earth, Wind Fire en Let Us Groove, dat is de laatste nieuwe voor drieën draaien.